Bioscopen en theaters vallen waarschijnlijk buiten de lockdown, maar bij sportwedstrijden mag geen publiek meer komen. De maatregelen gaan zaterdagavond om 7 uur in. Het kabinet wil dat de besmettingen op korte termijn snel omlaag gaan. Voor de langere termijn komen er maatregelen die het aantal besmettingen beheersbaar houden, zeggen ingewijden. Over het 2G-beleid, waarbij ongevaccineerden geen QR-code meer kunnen krijgen, is nog geen beslissing genomen. Vanavond om 7 uur is er een persconferentie. De jongen die in mei als enige een ongeluk met een Italiaanse kabelbaan overleefde... mag worden teruggestuurd naar Italië. Het Italiaans-Israëlische jongetje van zes woonde sinds het ongeluk bij het Lago Maggiore bij zijn tante... maar werd twee maanden geleden door zijn opa meegenomen naar Israël. Volgens de opa zou dat de wens van zijn ouders zijn geweest. Maar een Israëlische rechtbank oordeelde eerder al dat hij terug moet... en dat is nu in hoger beroep bevestigd. De Italiaanse autoriteiten hebben inmiddels ook een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de opa wegens ontvoering. De klimaatconferentie van de Verenigde Naties is volgend jaar in Egypte, in Sharm el-Sheikh. Dat werd bekend bij de top in Glasgow, die op zijn eind loopt. Ook is al duidelijk waar de klimaattop van 2023 wordt gehouden. Die is in de Verenigde Arabische Emiraten. Het weer op veel plaatsen vannacht niet kouder dan 6 tot 9 graden, maar in Limburg kan het licht vriezen. Overdag af en toe zon, maar in het noordwesten blijft het overwegend grijs en kan wat regen vallen.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 A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails. Used to be a fag hag, such a dance to tango. Skipped the life and dango, a zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she can tell her stories to the girls back home.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 got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, You want some more? Living on a seesaw. Don't push me, cause I'm close to the edge.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 God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scram ramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag being used and abused served like hell till one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost.